5 uur. Waterwalgemoed bij het RWS Journaal. Dus in Amsterdam is zonder problemen verlopen. Op het Beursplein mocht vanochtend worden gedemonstreerd tegen Zwarte Piet... voordat de Sint aan zijn rondrit door de stad begon. Daarbij was veel politie op de been, maar er waren geen problemen. Eén man werd aangehouden. Tijdens de rit door de stad werd niet gedemonstreerd. De tocht van de Sint eindigde bij de stad Schouwburg. Daar werd een spandoek ontrold met de tekst... Makkers staakt u wild geraas. Sint voegde daaraan toe dat dat alles is wat hij over de discussie wilde zeggen. Gisteren liep het in Gouda bij de landelijke intocht uit de hand. 90 voor- en tegenstanders van Zwarte Piet werden aangehouden. Onder meer omdat ze demonstreerden op plaatsen waar dat niet mocht. Op station Rotterdam-Zuid is een man doodgereden door een trein... toen hij een voetbal van het spoor wilde pakken. Het slachtoffer probeerde nog tevergeefs het perron op te klimmen... toen de trein uit de tunnel tevoorschijn kwam. Hij overleed direct aan zijn verwondingen. Hoe de bal op het spoor terecht was gekomen is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. De vogelgriep die gisteren is geconstateerd bij een pluimveebedrijf in Hekendorp in Utrecht is ook voor mensen besmettelijk. Daarom is een landelijk vervoersverbod ingesteld voor gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. Verder is er ook een landelijke ophok- en afschermplicht voor gevogelte en geldt in het hele land een jachtverbod voor alle dieren. Een man in Duitsland heeft zich in zijn auto opgeblazen na een familieruzie. Hij overleefde de explosie niet en zeven mensen raakten gewond, onder wie twee agenten. De man van 49 was na de nachtelijke ruzie in Homberg in Midden-Duitsland weggereden. Toen hij terugkwam en politie zag staan, liet hij de auto ontploffen. Waar de ruzie over ging, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, regenachtig en op veel plaatsen nevelig. De regen trekt langzaam weg. Morgen overwegend droog en geregeld zon.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 Yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So keep it free. your girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend girlfriend was wrong like me?